Uur. Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt waarschijnlijk een grote chaos op de Duitse vliegvelden. Vanaf vannacht staakt het grondpersoneel van Lufthansa... op de vliegvelden van Frankfurt en München. Meer dan duizend vluchten zijn geschrapt, vertelt correspondent Charlotte Wijers. De eerste vluchten die worden vandaag al geschrapt. Nou, dan morgen dus een, groot deel. Eh, en, en, ook donderdag en vrijdag kan het nog gevolgen hebben. het gaat ook nog eens deels om lange afstandvluchten. Bijvoorbeeld tussen Duitsland en Hongkong eh, en Duitsland en de VS. Dat is natuurlijk heel naar als je daar eh, vast komt te zitten. Ja, dus mocht je een vlucht hebben, check of je het nog om kunt boeken. Want de luchtvaartmaatschappij heeft gezegd... dat het heeft geen zin om zonder omboeking nu naar het vliegveld te komen. Want daar zijn echt weinig mensen die je nog kunnen helpen. Het grondpersoneel gaat staken voor meer loon. Ze zijn ontevreden over een bod van Lufthansa... omdat alles duurder is geworden. Een cruiseschip dat in Velzen Noord in Noord-Holland asielzoekers moet gaan opvangen... blijkt te groot te zijn voor de kade. Zo'n zeeschip kan niet veilig aanmeren, waardoor het bij storm los kan raken. Nu wordt gekeken of de kade kan worden verbouwd... of dat de asielzoekers worden verdeeld over meerdere kleine schepen. En Griekse media melden dat op Rodos drie Nederlanders zijn opgepakt... voor het stomdronken stelen van een enorme vlag. Het blauw-witte ding van 28 vierkante meter wapperde bij een fort. Na een avondje stappen sneden de drie de vlag los... vernielden ze de vlaggenmast en schreven ze er anti-Griekse teksten op. Welke straf ze hebben gekregen is niet bekendgemaakt. En het had zo mooi moeten zijn. Een compleet Australisch rugbyteam zou hun volgende wedstrijd in speciale regenboogshirts spelen... om diversiteit uit te stralen. Helaas lukt dit plan van de club niet helemaal. Zeven rugbyspelers weigeren het shirt te dragen... om religieuze of culturele redenen en spelen daarom niet mee. Vooraf was het shirtjesplan niet overleg met ze... en dat had wel gemoeten, zegt de coach nu. Sadly, the execution of what was intended to be an extremely important and pawing initiative was poor. De rest van het team draagt het shirt wel gewoon. Het weer bijna overal droog met aardig wat zon. Het is een graad of 21. Morgen ook droog en ook 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk, de A7, richting Friesland... tussen Brezandijk en Kornwerderzand. De vertraging is 20 minuten. De andere kant op heb je 5 minuten tijdverlies.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 Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, een gedachte je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan jij dat hebt gedaan, om welke reden?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 To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. from what I had with listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track.